Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een onofficiële is een schietpartij geweest, meldt de oppositie. Die zegt dat er vermoedelijk twee doden zijn gevallen, vier mensen zouden gewond zijn. Het is het tweede incident vandaag. Eerder gooiden gemaskerde mannen traangas in twee stemlokalen. Het referendum over vervroegde verkiezingen is door de oppositie georganiseerd. Het referendum is niet rechtsgeldig. De oppositie wil vooral het signaal afgeven dat de regering moet aftreden. De opkomst lijkt tot nu toe behoorlijk. Er staan rijen bij stemlokalen in kerken, theaters, sportvelden en zelfs op rotondes. Het Nederlands vrouwenvoetbal heeft de eerste wedstrijd van het EK gewonnen. Het werd in stadion De Galgenwaard in Utrecht 1-0 tegen Noorwegen. Voetballer Janice van der Sande scoorde het winnende doelpunt. Donderdag komt Oranje in Rotterdam in actie tegen Denemarken. En volgende week maandag is België aan de beurt. Het EK vrouwenvoetbal duurt tot en met 6 augustus. Bondskanselier Merkel heeft in een tv-interview benadrukt dat ze niet wil onderhandelen met Turkije over het recht van politici om Duitse militairen op de Turkse NAVO-steunpunt te bezoeken. De Turkse autoriteiten geven geen toestemming voor een bezoek. De militairen zijn in Turkije om mee te doen aan de missie van de internationale coalitie in Syrië. Merkel weigert te onderhandelen over de kwestie en wil het nu via de NAVO regelen. Palestijnen weigeren de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg weer in gebruik te nemen, nadat Israëlische autoriteiten detectiepoortjes hebben neergezet bij de ingang. Dat is gedaan na een aanslag op vrijdag, waarbij twee Israëlische agenten omkwamen. Het moskeebestuur vindt de veiligheidsmaatregelen een schending van de bestaande afspraken.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 Eh, album van Kerani, genaamd Stardust. Ze vertelt eh, steeds voor elke track eh, een korte inhoud en het hoe waarom van deze track. En dat is, uh, nou, we hebben het eerste uur al gehoord, super genieten. Meer informatie over Kerani, in ieder geval haar website enzovoorts enzovoorts via peacefulradio.info. Veel luisterplezier. The next step is an uptempo song that describes the excitement of everyone involved in space missions, the joy that is experienced at a new discovery, and the enthusiasm and eagerness to take each mission a step further, because there will always be a next step. It also refers to Neil Armstrong's famous words upon taking the first step on the moon. like beyond, infinity speaks about the vastness of the universe. To enhance the feeling of endlessness, I felt the need to give the choir a more prominent role in the counter melody and let the bridge be carried by an ethereal female voice. You're going to listen to Infinity. Continuing in the same key as infinity, which was done on purpose, gravity is a slow moving, heavy piece that describes the mass and denseness of celestial bodies. Throughout the song, there is a deep undertone that surfaces every now and then. The drama and power grow as the drums, percussion, and choir majestically set in. Enjoy gravity. in the darkness before my eyes, the watery planet bluely glows. How strong is my affection for that ancient home of ours. How deep my gratitude for the gift of life. Tomorrow, I will dare the blue sky and open up new worlds unknown, for there we have our dreams. This beautiful poem was written by the Japanese astronaut Koichi Wakata, who worked on the ISS in 2009. Inspired by this poem, the following emotional piece for piano and orchestra expresses the profound love for our planet and the yearning to discover new worlds. This song is entirely about the beauty of our existence, worlds unknown. The following version of Stars is a symphonic remix of a song that I released as a single in 2016. It speaks of the magic of our universe.